Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De Surinaamse politie verhoort meerdere mensen vanwege de dood van de voor moord veroordeelde oud-president Desi Bouterse. De politie wil vooral weten hoe het lichaam van Bouterse naar zijn huis in Paramaribo is gebracht en door wie. Ook hopen ze door het lichaam van Bouterse te onderzoeken te weten te komen waar hij is geweest het afgelopen jaar. Sporen op het, op het lichaam die zullen wel aangeven wat hoe en wat. Iemand die langere tijd zich in een bepaalde ruimte heeft eh, opgehouden. En iemand die bij wijze van praten in open lucht dezelfde periode heeft doorgebracht, het lichaam zou die sporen tonen. Desi Boutussen sloeg toen hij veroordeeld werd tot 20 jaar cel op de vlucht... en was afgelopen jaar spoorloos. Mogelijk worden mensen die hem geholpen hebben om uit handen van de politie te blijven vervolgd. Het Nederlands elftal speelt de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje in Valencia. De Spaanse voetbalbond heeft voor deze stad gekozen om de slachtoffers van de overstromingen daar een hart onder de riem te steken. Eind oktober waren er heftige overstromingen in Valencia. Meer dan 200 mensen kwamen om. De wedstrijd Spanje-Nederland is op 23 maart. De politie roept iedereen ook dit jaar op om hulpdiensten hun werk te laten doen tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar raakten meer dan 200 hulpverleners gewond. Ook dit jaar wordt er gevreesd dat onder meer agenten weer te maken krijgen met geweld. Oud en nieuw is voor de politie eh, al heel lang eh, geen feest. In elk uniform zit een mens met een familie, een gezin, kinderen. De politie had ze al, maar dit jaar dragen veel brandweermensen voor het eerst ook een bodycam. En we blijven nog even bij de jaarwisseling, want morgen start de verkoop van vuurwerk weer. Om te checken of alle potten en fonteinen wel veilig opgeslagen liggen, komen controleurs langs bij verkooppunten. Tijdens de voorcontrole letten wij vooral op de veiligheidseisen die gelden of de inspecties allemaal gedaan zijn, de jaarlijkse inspecties. Of het onderhoud is uitgevoerd aan de sprinklerinstallaties en de brandinstallaties. En dat is dus de controle die hij van tevoren doet. De aankomende dagen komt hij nog een keer terug, dan om te kijken of bij de verkoop van het vuurwerk ook alles volgens de regels gaat.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 Ook krijgen verschillende hulpdiensten bodycams. De politie in Suriname verhoort een aantal personen in het onderzoek naar de dood van Daisy Boutersen. Dat zegt een inspecteur tegen de NOS. De politie wil vooral weten hoe het lichaam van Boutersen naar zijn huis in Paramaribo is gebracht en wie dat heeft gedaan. Het Nederlands elftal speelt in Valencia de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. De Spaanse voetbalbond wil zo de slachtoffers van de overstromingen in die regio een hart onder de riem steken. Het weer, vanavond en vannacht kans op mist, morgen ook nevel bij 2 tot 4 graden.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 But how long must the people die before the guilty ones are caught? Or will you spare our thought ideal world where we're free to choose? For an ideal world we're no longer born to lose. In the ideal world, we can start again.